Dik de Hark met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen in alle provincies de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Meer dan andere jaren wordt met spanning naar de uitslag uitgekeken... omdat het onduidelijk is of de regeringspartijen en gedoogpartner samen een meerderheid halen. Als alle staatsleden op hun eigen partij stemmen, halen VVD, CDA en PVV samen 37 zetels. Net niet genoeg voor een meerderheid. Maar de SGP kan de coalitie misschien alsnog aan een meerderheid helpen. De afgelopen week hebben veel partijen afspraken gemaakt om elkaar aan stemmen te helpen. Omdat de meeste afspraken niet openbaar zijn, is de uitslag moeilijk te voorspellen. De Nederlandse klimwereld heeft verslagen gereageerd op het overlijden van bergbeklimmer Ronald Naar. Naar werd onwel tijdens een klim in Tibet en overleed op zo'n 8000 meter hoogte. Volgens zijn klimpartner Bas Gresnicht is Naar voor de klim uitgebreid medisch getest. Hij noemt hem een man met een unieke drive die enorm veel betekend heeft voor de Nederlandse bergsport. Ook in andere reacties wordt Naar geprezen om zijn doorzettingsvermogen en passie voor de bergsport. In Leeuwarden zijn de galerijen van een flat ingestort. Op vijf woondagen is een gat in de vloer geslagen van zo'n 4 meter breed. Het ingestorte deel bevindt zich precies in het midden van de jaren 60 flat met 52 woningen. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Van sommige woningen zijn de ruiten gesneuveld. De brandweer is bezig de bewoners met een hoogwerker te evacueren. Voorlopig mogen ze nog niet terug naar huis. Volgens de woningcorporatie Woon Friesland is de flat goed onderhouden. Tennisser Timo de Bakker is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Bakker was kansloos tegen titelfavoriet Novak Djokovic. De Servië won met 6-2, 6-1 en 6-3. Straks speelt Robert Schorl zijn eerste wedstrijd op het Grand Slam toernooi in Parijs. Hij neemt het op tegen de Argentijn Maximo González. Het weer nog. Zonnig, temperatuur 17 graden aan de noordwestkust en een graad of 21 in het binnenland. Aan de kust staat een krachtige tot harde wind, windkracht 6 tot 7. Morgen iets meer bewolking en lagere temperaturen. Dit was het. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A13 naar Den Haag staat tussen het Kleinpolderplein en Berko en Roderijs 2 kilometer door een ongeluk. Andere kant op ook 2 kilometer.